Jan van der Putten met het NOS-journaal. De leeftijd waarop mensen met pensioen gaan is verder gestegen... blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Vorig jaar was dat met 64 jaar en 10 maanden. Dat is vijf maanden later vergeleken met het jaar ervoor. Begin deze eeuw lag de gemiddelde pensioenleeftijd nog op ongeveer 61. Het gemiddelde is gestegen door nieuwe regels en wetswijzigingen. Twaalf jaar geleden stopte nog bijna 90% van de werknemers voor hun 65ste met werken. Vorig jaar was het nog maar 38%. De Verenigde Staten stappen uit de VN-Mensenrechtenraad. Dat heeft VN-ambassadeur Haley bevestigd. Ze noemde de raad zijn naam niet waard. Amerika dreigt al langer met een vertrek omdat de raad bevooroordeeld en chronisch anti-Israëlisch zou zijn. De VN noemt het teleurstellend dat de VS uit de Mensenrechtenraad stapt. Hackers hebben omgerekend voor 25 miljoen euro aan cryptomunten gestolen bij BitHump. De diefstal was afgelopen maandag, zegt het bedrijf op Twitter. De overgebleven munten zijn overgezet naar veilige delen van het netwerk. Wie de hackers zijn, is niet bekend. De roof bij BitHump is al de derde grote roof bij een cryptomuntbeurs dit jaar. Een stel uit Amerika heeft met een Facebook-actie meer dan 5 miljoen dollar opgehaald voor gedupeerden van het nieuwe Amerikaanse immigratiebeleid. Meer dan 250.000 mensen hebben al geld gedoneerd, onder wie ook Facebook-topman Mark Zuckerberg. Het geld wordt gedoneerd aan een Amerikaanse hulporganisatie. In Indonesië worden na de veerramp van maandag nog veel meer mensen vermist dan gedacht. Een boot zonk op het Toba-meer in het noorden van Sumatra. Er werd uitgegaan van 128 vermisten, maar het aantal is nu bijgesteld naar 180. Waarschijnlijk waren er veel meer passagiers aan boord dan toegestaan. Het weer geleidelijk overal zond wordt 23 graden aan zee tot 28 in het binnenland. Morgen een stuk kouder, dan is het hooguit 14 tot 19 graden met kans op buien.